Antijn met het NOS-journaal. Bij de zware aardbeving in Nepal vandaag zijn zeker 40 doden gevallen en bijna 1000 mensen gewond geraakt. In de buurlanden India en China kwamen zes mensen om. De beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ongeveer 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. Bij de grote aardbeving 2,5 week geleden vielen zeker 8000 doden en 18.000 gewonden. De activist die tijdens een demonstratie Fuck de Koning riep... heeft volgens het Openbaar Ministerie per ongeluk een boetevoorstel van 500 euro gekregen. Het OM onderzoekt wat er fout is gegaan. De advocaat van de activist noemt het onvoorstelbaar... dat het OM twee keer in één zaak een administratieve fout maakt. Vorige week ging het volgens hem ook mis toen er een automatische dagvaarding was verstuurd. Er komt geen verbod op trajectcontroles op de snelweg. De organisatie Privacy First had een zaak aangespannen... omdat het systeem alle automobilisten volgt, of ze nu te hard rijden of niet. Dat is volgens de organisatie een massale schending van de privacy. De rechter vindt dat het maar een kleine inbreuk is... omdat de gegevens na drie dagen worden gewist. Bovendien worden mensen van tevoren geïnformeerd over de controles. De zaak wordt nu voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Rusland heeft een, ruim een miljard dollar uitgegeven aan de ondersteuning van de opstand in Oost-Oekraïne. Dat staat in een rapport van Russische oppositieleden en journalisten. Bij de strijd zouden zeker 220 Russen zijn omgekomen. De bevindingen in het rapport staan haaks op de herhaalde mededeling van het Kremlin dat er geen Russische militairen actief zijn in Oekraïne. De schrijvers van het rapport zeggen dat de Russen die in Oekraïne meevechten gedwongen worden ontslag te nemen uit het leger. Op die manier kan het Kremlin volhouden dat er geen militairen naar Oekraïne gaan. Het weer, afwisselend wolken en zon. In het noordwesten en noorden kan af en toe wat regen vallen. Het wordt van 15 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Morgen is het vrij zonnig en droog. Maxima van 14 tot 19 graden. Dit was het NOS.